Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 stemt met het concept regeerakkoord. De fracties hebben nog wel wat kleine punten... maar die zullen volgens de partijleiders geen roet meer in het eten gooien. De VVD deed het langst over de fractievergadering... maar rond half twaalf afgelopen avond zei partijleider Rutte... dat zijn partij met grote overtuiging akkoord gaat. Op de vraag waarom het bij de VVD zo lang had geduurd antwoordde Rutte dat het een debatpartij is. Het is volgens hem niet zo dat iedereen akkoord gaat omdat de chef zegt dat het goed is. Later vandaag wordt het concept regeerakkoord gepresenteerd. In Californië zijn sinds zondagavond duizenden mensen op de vlucht... voor een aantal natuurbranden die razendsnel om zich heen grijpen. Zeker één persoon is omgekomen en er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt of vermist. Volgens de autoriteiten zijn er ten noorden van San Francisco zeker veertien vuurhaarden. Die breiden snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest. De autoriteiten noemen dat een conservatieve schatting. Waardoor de branden zijn ontstaan is niet duidelijk. Oudsporters die tijdens hun professionele carrière meerdere hersenschuddingen oplopen... hebben daarna meer kans op psychische problemen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van voetbalvakbond FIFPro... Pro. Sporters die minimaal vier hersenschuddingen hebben gehad... zouden anderhalf keer meer kans hebben op angststoornissen, depressies en slaapproblemen. De voetbalvakbond ondervroeg bijna 600 oud-voetballers, ijshockeyers en rugbyers uit acht verschillende landen. Fifpro wil met het onderzoek clubs waarschuwen voor de gevaren van hersenschuddingen nationale voetbalelftal van IJsland heeft zich voor het eerst voor een WK geplaatst. Dankzij een 2-0 overwinning op Kosovo zijn de IJslanders zeker van de eerste plaats in hun kwalificatiegroep. Vorig jaar deed IJsland voor de eerste keer mee aan het EK en wist toen meteen de kwartfinales te bereiken. Het weer vannacht even droog, maar er volgt al snel regen. Overdag is het dan bewolkt met lichte regen of motregen. In het zuiden wat vaker droog. Het wordt zo'n 16 graden. Vanaf donderdag meer zon en wat warmer. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.